Human. Come gather people wherever you roam and admit that the waters around you have grown. Hoe word ik Dylan-kenner in één nacht? Oh, the times are changing. Roel Bent van den Berg. Ja, welkom terug bij het tweede uur van Bobfest 70. Een door Human georganiseerde Bob Dylan extravaganza van 4 uur... ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de prins der dichters van de rock'n'roll en wijde omstreken. Eh, wij vieren dat vannacht op Radio 1 door zijn leven en werk te belichten aan de hand van een viertal eminente gasten. Die elk een ander aspect van Dylan eh, voor hun rekening nemen. Al zijn we natuurlijk niet de slaaf van de thematiek. En elk uur ook eh, met een door de gast vertaald de song. Live vertolkt door Lucky Fons. En in dit uur misschien wel niet alleen door Lucky Fons. Dat hangt nog. In het vorige uur sprak ik met eh, Bert van der Kamp. Daar hadden we de nadruk vooral gelegd eh, op Dylan en de muziek. Met name eh, waar hij het ook zelf vandaan heeft. Zijn ontwikkeling als folkie, zijn afstand van de folk ook. En de, de link met het heden gelegd. Dat hij eigenlijk dat soort goede songs nog steeds schrijft en zingt. Goed, Never Ending Tour kwam ook nog even aan de hand. Thema's als tijd en identiteit. Nou, noem maar op. Eh, in het volgende uur, tussen eh, hoe laat zijn we dan inmiddels, vier en vijf... spreek ik met uh, schrijver Thomas Verbocht over Dylan als schrijver... en in het laatste uur met Iris Koppen over Dylan en de liefde. Nu, over liefde. Maar nu Ad Verbrugge. Hij is filosoof en ook muzikant trouwens. Hij doseert sociale en culturele filosofie en filosofie van de economie... aan de VU in Amsterdam. In 1999 van de vorige eeuw verschreef zijn proefschrift de verwaarlozing van het zijnde. Eh, eh, om van het zijn zelf, nog maar te zwijgen, neem ik aan. En in 2004 de bundel Tijd van Onbehagen... die veel stof deed opwaaien destijds vanwege de manier... waarop die enerzijds van leer trok tegen de in de westerse samenleving... het gebrek aan bezieling en gemeenschapsgevoel... en anderzijds zijn afkeer uit met betrekking tot het vrije marktdenken. Hij is voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland... en zanger en gitarist in de Leidse rockband Dusk. Nou, die is al even ter ziele, maar die terzijde. Maar je werkt aan een solo-album. Ja, ja die is klaar, dat is klaar zelfs. Ja. Die, is klaar, die, die, gaat uitkomen. Ja, in juni moet het... Hoe, eh, hoe, gaat die heten? Nightplane. En het nieuwe boek, Staat van Verwarring, hoe is het eigenlijk? Dat eh, wordt eh, na de zomer. <laughs> Oké, nou goed, het wordt het, het jaar van Ad, Ad, Verbrugge. Maar je bent hier vanavond dus, ja, ik vind dat een stom woord, fan... maar als Dylan-kenner, liefhebber... Ja. Eh, zoals je trouwens ook te kennen gaf, eh, eh, staat me bij... toen je in 2006 zomergast was. Ja, klopt. Nou, dat is nog niet veranderd eh, sindsdien. <laughs> ja, trouwens ook een aantal andere dingen die we heel erg gemeen hebben. Je liet ook volgens mij eh, eh, Kung Fu zien. Het ging over Heidegger, Star Trek en Stalker. Nou ja, het was helemaal uh, gevoendenis een eerste vraag die ik heb me aan Bert niet eens gesteld. Maar het is toch wel aardig om altijd te horen. Hoe maakte jij kennis met het werk van Dylan? Wat, en was dat meteen een grote indruk? Of? nee, nou nee. De, de, de eerste keer kwam eigenlijk vrij vanzelfsprekend... omdat mijn zus eh, de plaat... Eh, ik heb een oudere zus, die is eh, acht jaar ouder. Die had de plaat Desire. En dat vond ik toen een hele mooie plaat. Maar ik was, ja, pak hem weg, mm, tien jaar ongeveer. Dus dat, dat deed nog niet zo gek veel. ja, pas later, ik denk in de loop van mijn twintigste, mijn studententijd... ben ik weer bij, bij Dylan uitgekomen. En toen had ik zelf eigenlijk heel de weg door de New Wave afgelegd. En ja, ik was vooral weg van, van Bowie en Kate, Kate Bush. Dat was dan weer zo'n andere eh, trajecten op een goed moment. Eh, ja, <clears throat> begon ik uh, terug te keren naar, naar de basis. En, dat trok me toen enorm. En ik, ja, ik maakte zelf ook muziek en ik... raakte eigenlijk geïnspireerd door de relatieve eenvoud van, van de composities. Maar toch de kracht juist in die eenvoud. En ja, gaandeweg is dat, is dat gewoon uitgebreid. Het enige overeenkomst die ik snel kan zien tussen Bowie en Dylan... of de meest voor de hand liggende... is het spel met identiteiten, met maskers, met, met, met verschillende eh, persona... die ze eh, in hun carrière zijn, hebben ontwikkeld. Ja, eh, hoewel dat bij Bowie dan wel meer op zijn Engels is. Dus meer vanuit het theater. Ja, precies. Bij Dylan ligt dat denk ik toch anders. Het is voor een deel denk ik bij hem ook veel meer een, een directe zelfbescherming... of, of een zoektocht die, eh, die dan ten, ten, grondslag ligt. En bij, bij Bowie is het, is het meer spel. Ja, letterlijk eh, rollen. Ja, ja. Dat, ligt bij, dat ligt bij hem eh, heel anders. Ehm, als jij, je hebt, heb jij een bepaald thema in je hoofd... waar je over zou willen spreken in, in dit uur? Nou, wat ik, wat ik mooi vind is... en ik realiseerde me dat eigenlijk vrij recent weer... en ik denk dat het ook een, een soort en nou, misschien wel spiritueel gegeven is. Althans, ik ken er zelf, eh, ik herken mezelf er ergens ook wel in. Dat ik bij Dylan, eh, eh, je sprak zo even over al die rollen... maar ergens steeds ook het gevoel heb dat het hetzelfde aan de orde is. Dus ehm, of je hem nou neemt in zijn, in begintijd... of je neemt hem ehm, in zijn laatste platen. Er zit ergens zit er een soort onbewegelijke kern... die, die het steeds hetzelfde uitdrukt en hetzelfde zegt op, op allerlei manieren. En dat klinkt misschien vreemd, eh, maar ik, ik hoop in ieder geval vandaag iets, iets daarvan eh, wel, wel aan te geven. Er schiet mij een citaat van hem te binnen. Dat, eh, misschien sloeg dat toen op die weer de zoveelste vraag over de Never Ending Tour people think they see me moving a lot, but I'm really standing I'm still. ja, dat zit in Time Out of Mind. Oké. Dat is de. Oké. dat, is een, letterlijke tekst uit eh, Time Out of Mind. Want dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een beetje ook, ook wat jij zegt, die, die constante eh, in, in, in, in dat werk. Ja, en misschien is ook als je naar jezelf kijkt, want ik vraag me soms af met welke ogen ik de wereld bezie. En. Eh, of niet ergens, ja, je hebt heel veel gelezen en, en veel bestudeerd... maar dat op de, een bepaalde manier nog steeds dezelfde ogen kijken als toen je tien was. En alsof die blik wel wordt verruimd en verrijkt. En alsof de grondtoon, het grondgevoel ergens hetzelfde is. En ik denk dat ehm, ja, eh, Dylan ook regelmatig eh, daarvan los is geraakt. Of dat gevoel heeft gehad dat hij losraakt. En dat hij toch steeds in staat is. En dat maakt hem ook tot denk ik, uniek kunstenaar. Die ook eh, ja, tot op de dag van vandaag natuurlijk een enorme aanhang geniet. Maar dat hij ergens eh, ja, in staat is geweest om die bron om die eh, open te houden en, en ja, e- eigenlijk zichzelf trouw te blijven in die zin. Ondanks alle gedaantes die hij aanneemt. En dat vind ik bijvoorbeeld bij iemand als Bowie veel minder het geval overigens. Ja. Goed, laten we, eh, eh, want het gaat vooral natuurlijk ook om de muziek. Wat is het eerste nummer dat je zou willen laten horen en waarom? <clears throat> Dat is Hard eh, Rain's Gonna Fall. omdat het, ja, het is voor mij een nummer dat, dat denk ik zo'n indicatie is van dat eigene van Dylan. Dat volstrekt eigene. Dat was ook op het moment dat het uitkwam. En daarin zie je eigenlijk ook dat hij... Ehm, ja... Omschrijf het nummer eerst even. Het is, het, is een, het is eigenlijk het eerste song volgens mij wat hij op, in, in die vorm eh, schreef. Zo'n stream of consciousness, een beetje eh, op... Eh, ja. beelden ah, die... zeer Door, door, volgens mij ook door, door Blake, William Blake... en, en door, door misschien ge, gekanaliseerd via Ginsburg geïnspireerde song. Ja, ehm, je, weet niet waar het vandaan komt bij hem. Maar eh, op een bepaalde manier heel, heel toegankelijk. Hè? Dus hij, hij opent bijna traditioneel. Hè? Van, eh, oh, where have you been, my blue-eyed son? Nou, dat, zijn traditionals die gewoon op die manier... Oh, ja. where you been, Lord Randall. En, eh, dus die, dat is heel, heel bekende variant. Daar heeft hij het vermoedelijk ook vandaan. Maar hij geeft er dan een, een draai aan. En, en daar blijkt plotseling dat hij in een soort ja, ehm, dat deze eh, zoon, die jonge zoon, die, eh, die, die heeft iets meegemaakt en heeft iets gezien. En die is ergens geweest en daar gaat hij over vertellen. En het is op een bepaalde manier denk ik ook, ook Dylan's eigen grondervaring. Misschien eh, als een, toch een tamelijk eh, of behoorlijk gevoelige jongen eh, na, naar die stad toe. En, en ja, op een andere manier eigenlijk ja, in, de, in de wereld gezet, zou je kunnen zeggen. En dat is... Maar wat hij ziet is bijna gewoon een, beschrijving van een post-apocalyptisch gebeuren. Ja, dat, ja, dat, dat heeft een apocalyptische lading. En dat, misschien nog één ding dat ik erover wil zeggen nu, dat is dat... Ja, <clears throat> bekend is natuurlijk hè, de, inspiratie door Woody Guthrie. En, <clears throat> en, zoals Reven wel mooi heeft gezegd... nou ja, je begint eigenlijk met het imiteren van degene van wie je houdt... of die je goed vindt of die je bewondert. En eh, nou, Dylan zat ook in die folkbeweging eh, eh, uh, natuurlijk. zeker toen hij in New York kwam. Hij eigent zich dat toe, bootst het enorm na. En wat Reven dan ook zegt, en dat je merkt... is dat je in die nabootsing plotseling komt er een eigen stem op. Hm. En eh, dit is voor mij een van die songs waarin je dat, dat hele eigene hoort. Dat, dat daar binnen dat kader ja, een muziek opklinkt die, die iets verraadt van, van de eigen aard van Dylan. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains. I've walked and I crawled on six crooked highways. I've stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. They're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard and it's a hard, it's a hard rain they're gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? Heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard. are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman, her body was burning. I met a young girl, she gave me rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard. It's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a going back out for the rain starts a falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest where the people are many and their hands are all empty. Where the pellets of poison are flooding their waters. Where the home in the valley meets the damp, dirty prison. And the executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where the souls are forgotten. Where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it. And reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking. But I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard. and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. It's a hard rain, it's gonna fall. Bob Dylan uh, op verzoek van de filosoof en muzikant ook uh, Ad Verbrugge. Um, Ad, er werd wel van deze song altijd gezegd van... had hij zelf een keer gezegd... Eh, ja, ik, ik heb er zoveel in moeten stoppen. Elke regel had het begin van een nieuwe song kunnen zijn. <clears throat> Maar ik, ik had geen, eh, geen tijd om die te schrijven. En dat werd dan van je geassocieerd met de Cuba-crisis. Maar daar had het toen helemaal niks mee te maken. Want die was er toen nog niet. Maar wat is die, die, die vraag moet gesteld worden. Eh, wat is die hard rain die er, die gaat, die er gaat vallen? Ja, mm, hij heeft er ook wel duidingen aan gegeven. Ik, ik weet niet eens of het zo interessant is, maar eh, eh, ik denk dat een te letterlijke interpretatie al snel banaal wordt. Maar eh, het gaat natuurlijk toch wel over een, ja, iets dat op, op, op komst is. En het lijkt alsof het, eh, ja, je kan zeggen een atmosfeer die ons, of, of het weer, hè, maar ook de, de, stemming, het, het, het, eh, alsof een massa over je heen walst, alsof een tijd eh, over je heen spoelt. En, en ja, daar zijn slachtoffers uit, waarin mensen het, spoor bijster raken, waarin waarin geweld plaatsvindt waar, waar niemand op bedacht was. Ik bedoel, denk alleen maar naar, aan de geschiedenis van de, van, van de 20e eeuw. En het, het lijkt alsof die vanuit die atmosfeer eh, ja, ook kijkt naar de moderne massa-consumptiemaatschappij. Eh, uh, eh, alsof mensen dus op een eh, ja, mateloze manier eh, eh, door kunnen slaan. En, en dat is volgens mij ook, hè, het is ook de beelden van kinderen met messen. Met, nou, dat is een, gewoon een situatie die die schetst van, van, van totale ja, ontworteling en geweld. Ja, dat vind ik het mooie van het dubbelzinnige van I've seen and I see. Wat, dat, wat die Blue-Eyed Sun steeds zegt. Dat is zowel iets wat je, waarvan je kan denken, hij ziet het in de toekomst, maar hij ziet het nu tegelijkertijd. Het is een echt visioen, ja. wat, dat betreft. Nou, nou, heb ik je wel eens, volgens mij, eh, eh, eh, horen zeggen... misschien was het in die zomergasten, dat je... maar misschien was dat aan, misschien naar aanleiding van één zinnetje eruit over de, media als zijnde de, de, hard rain die over ons... Ja, dus dat is een interpretatie die hij zelf er ook al aangegeven heeft. Hè? Dus de, de, de, manier waarop zeg maar, de moderne mens geïnfecteerd wordt met beelden, met... The eh, pellets of poison are flooding the waters. Dat, daar zou dat op slaan. Ja, maar dus dat, dat, dat, eigenlijk, dat we leven in beelden, in eh, eh, illusies. Dat we... ja, op, op, op sleeptouw worden genomen door allerlei ja, mediale krachten, zou je kunnen zeggen, of sferen. Hm. Die, en dat die hard rain ook te maken heeft met die ja, dimensie eigenlijk waar waar, we in, waar we in staan. En waar hij natuurlijk zelf ook ja, volop aan, eh, eh, aan onderhevig is geweest. En die, en die, precies ook die periode eigenlijk. Dan, dan, is het woord tijdgeest licht om de hoek, als we het over hebben. Ja. Is hij zender of ontvanger van de tijdgeest? Ja, ik denk, eh, je ziet natuurlijk vaker in, in zeg maar, schuurpunten van de tijd... dat, dat bepaalde artiesten of kunstenaars daar ja, met die spanning op een, op een manier omgaan... waardoor ze en eh, uitdrukking daaraan geven, maar ook het mede zelf vormgeven. Ja. En eh, ja, ik denk dat dat ook precies hetgeen is wat, wat, wat Dylan overkomt. Hij heeft een rare voeling met datgene wat er gaande is. heeft er ook een neus voor. Is er op een bepaalde manier ook wel op uit, tot op zekere hoogte dus, dus, dat eh, bedoel je daarmee? Nou, dus, kijk, je moet ook niet al te eh, eh, rooskleurig beeld hebben. ja, wanneer die Elvis draait, dan wil hij eigenlijk ook Elvis worden. En wanneer die, wanneer, zoals bijna Parsifal de ridder op de paard ziet. Dat is een soort ja, beeld, dat treft hem dan. Of, of James Dean en, en, later Woody Guthrie. En dat, en, en dat, dat, hij voelt die energie en hij gaat erin mee. En, en dan komen we bij dat reven thema. En dat is natuurlijk echt iets wat in, in die tijd hangt. Eh, en hij is een van de voorlopers en wordt natuurlijk een van de vormgevers van, van de jaren 60. Um, ehm, er wordt later natuurlijk eh, ja, op, ook op het schild gehezen, eigenlijk door, mensen. Ook al rond die burgerrechtenbeweging, de studenten, studentenbeweging. Ehm, en <clears throat> ja, dat heeft hij zelf ook uitgelokt op een bepaalde manier. Hè? Want eh, hij, hij schrijft ook zijn protestsongs en hij... En tegelijkertijd eh, ja, leidt hem dat ook weer weg van datgene waar het hem begonnen is. En dat voelt hij denk ik ook zelf al heel vroeg. Ehm, en dat zeg ik, dat is het, het, unieke van hem. Enerzijds enorme voeling met datgene wat gaande is... en tegelijkertijd toch eh, ja, ergens bij zichzelf blijvend daarin. En dat, dat levert ook voortdurend een gevecht op... met precies die, die tijdgeest en die mensen om hem heen. Maar dat bij zichzelf blijven heeft misschien dan ook juist te maken met eh, zal ik maar zeggen, eh, het, het transcenderen van het, van het actuele. Of, of, het, mm. of het hier en nu. Ik denk dat dat eh, meer een constante is in zijn werk dan wat dan ook. Absoluut. En dat is denk ik ook, dat hoor je ook in Hard Rain. Ehm, dat hij in wezen dus op een heel spiritueel niveau al kijkt naar de, naar de problematiek van, van die moderne mens. Eh, dus hij zet zich weliswaar in voor eh, de burgerrechten. En daar schrijft hij ook verschillende songs over. Maar in een diepere laag merk je dat hij ergens met iets anders worstelt of bezig is. En dat zoekt. En die, die spirituele zoektocht, uh, mensen keken op van nou kan er nou in de jaren 70 born again Christian. Maar ja, het zit vanaf het begin af zit het in zijn werk. Dat daar voor hem de eigenlijke vraag zit. En althans ook in, ja, als je zijn teksten goed uh, doorneemt. Maar ik denk ook dat dat misschien wel, misschien me nu te binnen... De reden is dat hij nog steeds zo aanspreekt. Dat is omdat hij... Eh, dat is helemaal niet van omdat, hij, omdat hij dan het, van de jaren zestig... de letterlijke eh, eh, revolutionaire politieke et cetera vertegenwoordigt. Maar juist dat, dat die generatie dus kennelijk een stem kon voorbrengen... die transcendente thema's aan de orde stelt. Ah ja, ja absoluut. En dat zat natuurlijk zelf ook wel in die jaren zestig beweging. Alleen dat, dat, ik kan zeggen, dat is ook precies het het, het, spoor dat, dat vrij snel heel licht werd... of eh, ja, toch, toch een beetje uh, vrijblijvend in wezen. Terwijl hij dat ja, heel, heel eh, intensief eh, volgt en dat uitdiept. En ook bij zichzelf, eigenlijk voortdurend ook zichzelf op de snijtafel legt. En, en daarin zijn, ja, zijn, ehm, zijn, dubbel, zijn, eigen dubbelzinnigheid ziet. En ook dat, ja, dat, die er ergens natuurlijk ook op, op, op kikt, dat, dat hij een prediker wordt. En tegelijkertijd verafschuwt hij dat weer. En en ik denk dat, dat heel de beweging die je dus ook ziet van eh, zeg maar, burgerrechten, maatschappelijk geëngageerde betrokkenheid, dat die, dat die in de, en dat zie je al in Other Side of Bob Dylan, en dat loopt door naar uh, Highway 61 Revisited en dan helemaal blond on blond, ja, dat die toch dan naar binnen gaat keren. Eh, om, om daar ja, in, in, wezen toch ehm, ja, bij zichzelf te, te, te, zoeken wat hij nou eigenlijk te zeggen heeft. En, steeds meer dus ook zijn eigen poëtische stem vindt. Want dat hoort erbij. Ik bedoel, zoals eh, Allen Ginsberg een keer zei... van eh, eh, de, de, subjectieve waarheid wordt een objectieve waarheid... doordat iemand hem geleefd heeft. En da, daar zit, daar zit die, dat is bij Dylan heel erg het geval. Ja, nou, de, song, de, song, ja de song is het leven ook. Ik bedoel, dat is al de manier waarop hij het vertolkt natuurlijk. En ja, wat dat betreft eh, ja, staan ook die nummers als een, als een huis. Want het is, het, is, het is simpelweg het lied. Precies. Als ik me niet vergis, eh, als dat nog steeds je keuze is... gaan we nu naar één van de nummers die mm, algemeen, maar ook in, in, in mijn opvatting... poëtisch gesproken misschien zelfs een, aller, een van zijn allermooiste ja, is. Ja, dat is ook precies de reden dat ik hem, eh, dat ik hem hier kies. Visions of Johanna. Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? We sit here stranded, though we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room, the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover so entwined. and these visions of Johanna that conquer my mind. In the empty lot where the ladies play, blind man's bluff with the keychain. the all-night girls. The whisper of escapades out on the D train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them. that's insane. Louise, she's alright, she's just near. She's delicate and seems like the mirror. But she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. The oh, ghost of electricity howls in the bones of her face. Where these visions of Johanna have not taken my place. Our little boy lost. He takes himself so seriously. He breaks of his misery. He likes to live dangerously. And when bringing her name up, he speaks of a farewell kiss to me. We sure gotta let it go. To be so useless and all. Muttering small talk at the wall while I'm in the hall. Oh, how can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna, they'd kept me up past the dawn. Inside the museums, infinity goes up on trial. voices echo this is what salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. See the primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache. Say, geez, I can't find my knees. Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him. Saying, Need me someone that's not a parasite, and I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much, can you, man? As she herself prepares for him. And Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode. Where her cape of the stage once it flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes everything's been returned which was old on the back of the fish truck that loads while my conscience explodes. The harmonic is playing, the skeleton keys and the rain. And these visions of Johanna are now all that remains. U luistert naar Bobfest 70, een eh, programma van de Humon... Human... hey, <laughs> human. Ter gelegenheid van de 70ste eh, verjaardag van Bob Dylan. Die is aangebroken hier en straks ook in Amerika. In de gids staat, eh, hoe word ik een Dylan-kenner in één nacht? Nou, het antwoord is eigenlijk simpel. Dat kan niet. Nee. <laughs> ja, voorwaarde is in ieder geval leer jezelf kennen. Dat is ook altijd een voorwaarde. En twee, luister eh, eh, goed naar, die, eh, naar zijn songs. En dat deden we net. Visions of Joanna met dank aan Ad Verbrugge. van tevoren hebben we er nog niet veel over gezegd. Ad, zeg jij eens, waarom deze song, Visions of Joanna? Nou, we hadden het net eventjes over de, een soort keerpunt. Hè, dat hij afscheid neemt van die, eh, die, meer die, die burgerrechtenbeweging... die hele sociale eh, betrokkenheid, dat de protestzanger dan in zichzelf keert. En ehm, op een bepaalde manier daar de beelden gaat zoeken. En ook, ook ja, je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier ook het, thema aansnijdt... wat in de jaren zestig belangen wordt, hè, de authentieke zelfexpressie. Ehm, tegelijkertijd zie je dan meteen ook de, eh, de, spanning, ook bij hem al in deze periode dat je ehm, eh, tegelijkertijd, tegelijkertijd dus waar kunt nemen dat, dat ja, hij in een, eh, in een op een gespannen voet komt te staan met, met zijn vroegere aanhang. Met die grote, grotere beweging. Dus, dus ja, hij wordt ook natuurlijk van, beticht van alles en nog wat. En dat hij de zaak niet trouw blijft enzovoort. Maar in die individuele vrijheid belandt hij ook weer in een soort wereldje... En in een, in een soort lifestyle die, die eind jaren 60 denk ik heel breed uitwaait. Maar waar hij dan vroeg mee, mee te maken krijgt... die, die ook zo zijn, eigenlijk zo, triestheid heeft. En dat brengt hij ook gewoon tot uitdrukking. Want wat zie je voor je als je het hoort? Een, een, een, een, een beetje uh, half verlichte kamer, eh, kwart over drie s'nachts. Ja. Eh, wat voor, een beetje bohemia ja, in, één hoek. we, all, we all sit here stranded, doing our best to deny it. Ja, precies. En dat is, dus het is een soort drugscene, alternatieve scene... Ehm, die, die ja, zich dan eh, bijzonder voelen. En daar daar komt hij dan ook in, terecht. En hij, op een bepaalde manier maakt hij zelf ook die beweging. Maar het, het wordt ook hol. Het wordt, het, het wordt eh, iets wat eh, in wezen... Ja, waar hij zich ook niet thuis voelt. En Visions of Joanna is natuurlijk ook een... Ja, enerzijds heeft het een soort bijbelse reminiscentie... natuurlijk alleen al in, in het beeld van de Visions. Ehm, ehm, Nico's heeft al gezegd dat het over haar ging eigenlijk. Ja, um, dat, dat, Iedereen zou, dat wil dat wel graag precies. Maar eh, ja, hij geeft daar eigenlijk uitdrukking al een ja, soort gevoel van ontheemding. En een zoeken naar iemand die, da, die dat ja, ergens... Eh, die, die een een beeld is van, van, van een wereld die, die niet zo betekenisloos en zo, en, zo leeg is. En dat gehang en dat, ge, en dat gedoe. En dat is in zekere zin ook wat er met hem gebeuren, zal gebeuren. Want hij, hij breekt er ook uit. Hij wordt hier in, deze periode... zal hij dat bekende motorongeluk krijgen. En, en ja, treedt dan eigenlijk terug uit die, eh, uit die hectiek. En komt ja, dan weer in een heel nieuw gezicht uh, weer tevoorschijn met eh, John Wesley Harding. Maar het mooie vind ik ook van dat, eh, die sfeer die je zo goed beschrijft... inderdaad van, eh, van die mensen in die kamer en van die uitzichtloosheid... een soort nihilisme ook, eh, een soort wanhoop... die overstegen wordt door hoe fantastisch de taal is in het nummer. Ja. Het is uplifting om te horen. We zitten het allebei uh, zinnetjes mee te zingen... waar je helemaal vrolijk van wordt. Ik bedoel, zinnetjes als eh, Mona Lisa must have the highway blues. You can, tell, can by the way she smiles. The, ghost of electricity. Uh, eh, howls in the bones of her face. Ik bedoel, hoe fantastisch is dat? Ja, dat is, dat is, dat is prachtig. En dat, eh, nogmaals, dat is natuurlijk die, die rode lijn die je gewoon, of die rode draad die je door zijn werk ziet lopen. Dat, onwaarschijnlijke vermogen om, om die beelden eh, op te roepen. En daarmee eh, ja, die wereld toch in een heel ander, ander licht te zetten. En, en ehm, waardoor je ook een soort, eh, ja, ook als luisteraar, ook, ook een soort zinnen krijgt die heel je leven bij blijven. Dat soort zinnen zijn die ook te, vol te, te vinden in het nummer wat we nu gaan draaien. wat we niet helemaal kunnen draaien, want ja, deelnummers zijn al helemaal ontzettend lang. We doen ons best zoveel mogelijk te draaien. Maar het gaat toch ook uh, om, om erover te praten. Blind Willie McTell, waar wil je ook nog zeker een stukje van horen. Ja, zeker. Nee, laten we hem, eh, laten we hem gewoon luisteren en je hoort ze vanzelf voorbij komen. Blind Willie McTell. Seen the arrow on the doorpost Saying this land is condemned All the way from New Orleans to Jerusalem I travel. busy maidens can strut their feathers well, but nobody can sing the blues like Blind Willie McDowell. See them big plantations burning. cracking of the whips. Smell that sweet magnolia blooming. See the ghost of slavery's ship. I can hear them tribes moaning. Hear that undertaker's bell. het is een schande en een eh, zonde om eh, Dylan weg te draaien. Zeker dit nummer, ja, Blind Willie McTell, eh, opgenomen in, tijdens de sessies voor Infidels. niet op die plaat terechtgekomen, wat iedereen verbijsterend vindt. Ja. Dit, hier zat hij eigenlijk gewoon, dit was meer bijna een demo die hij met alleen Mark Knopfler op gitaar, hij zelf piano deed. Een, een, nummer wat op een bepaalde manier misschien thematisch verwant is aan Hard Rain. Het is weer een een, iemand die, zoals uh, Bert van der Kamp ook, ook eh, Dylan zelf citeerde... door Pompeii loopt, zal ik maar zeggen. Ja, het Pompeii van de hedendaagse beschaving. Ja, hij kan daar, hij kan daar eh, kennelijk steeds weer opnieuw allerlei dingen naar boven halen. En... Ehm, ja, wat, wat hij hier natuurlijk doet is met het, spelen met het landschap. Hè, waarin ja, hij ziet, uh, this, land is condemned. En eh, East Texas. En, en ja, hij laat eh, eigenlijk heel de, de, ja, de slavernij voorbij komen. Want de, ja, het, het, onrecht dat daar gebeurde. Maar dan ook weer man, vrouw. typische spanningen die daar en, en dan steeds toch die, die zanger, eh, Blind Willie McTell. Hoe, hoe, zie je dat als, als, als... Is dat troost, <laughs> bij ze van spreken? Ja, ja, dat is volgens mij wat... wat uh, dat, dat, die, dat de zanger dat, dat weet te pakken op een bepaalde manier. En daarmee ergens eh, recht doet. Het verhaal kan verteld worden in ieder geval. En omdat het verteld wordt, omdat het verklankt wordt of verwoord wordt... dat ja, de zanger daardoor ergens hield. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel een diepere boodschap is. Van waarom, wat drijft hem? Eh, en dat zingt hij ook bij Hard Rain. Van dat, ja, hij zal opstaan, hij zal blijven zingen. En eh, dat, het, dat het gehoord wordt. En eh, als stand on the ocean, until I start sinking. ja, dat, dat zijn kunst toch op een bepaalde manier ja, erg, ergens iets hield of, en iets bewaart. En niet het, het oplost, of het, maar het een, een soort plaats geeft. Goed, we gaan naar eh, de song die je vertaald hebt. Ja. En dat is eh, ook ja, eh, een, een van zijn aller, ja, meest parabelachtige songs. Ja. Misschien mag ik wel zeggen. Een van zijn meest allegorische songs, All Along the Watchtower. Waarom deze song? Ja, het is een nummer dat eigenlijk dood eenvoudig is. twee, drie akkoorden. En vervolgens een, een tekst daarop die zo raadselachtig is. En je weet nog steeds niet waar waar het nou precies over gaat. Maar het, het raakt dan iets wat, eh, ja, wat, wat te maken heeft met, weer met, met kennelijk een verandering die, uh, die, die op komst is. Uh, je kan ook hele duiding geven dat hij zelf de grapjas is. En op een bepaalde manier af, afstand neemt van wat hij om zich heen ziet gebeuren. Het is dus ook natuurlijk het, moment waarop echt de jaren 60 eigenlijk hun volle hevigheid losbarsten. En het lijkt alsof hij daar op een soort afstand staat. En, en eh, ja, toch als de, weer als de eenling eh, een, soort, lied zingt eh, over ja, een situatie die, die ergens ook ons doet denken maar, aan, aan wat hij ja, op dat moment denk ik in, in de wereld ziet gebeuren. Ook in de pop ziet gebeuren en waar hij zelf ergens ook bekend mee is. Maar misschien ook wel op een nog hoger op een, ik, ik, durf het tegen jou wel te zeggen... Eh, metafysischer niveau, zal ik maar zeggen. Eh, wat wel eh, door filosoof Henri Corbin een metafysische ramp is genoemd. Het, het loskoppelen van dat de mens zich heeft losgekoppeld van het transcendente. Van, van, van, van het, dat heilig en werelds van elkaar los zijn geraakt. Al dat soort dingen. Dat de, mens eigenlijk, dat de menselijke natuur zich tegen <laughs> zijn eigen overwinst tegen zijn eigen overstijging heeft, heeft gekeerd. Ja, en, en dus ook dus dat, dat ergens de dingen hun gewicht verliezen. Hè? Dus eh, het, gekke is dat, eh, dat op een gegeven moment dus, eh, hij introduceert zichzelf echt de joker. Uh, maar later komt in de tweede fase komt echt, dat, dat mensen het leven als een joke zien. als een grap waar die zich... But you and I, we've been through that and this is not our fate. En eh, ja, dat is denk ik ook de positie die hij dan kiest. Eh, dat wordt ook het moment waarop hij eigenlijk zelf voor dat gezin kiest. Uh, leven met Sarah, die kinderen. Wat, wat, wat, uit, wat hij uiteindelijk ook niet weer niet vol blijkt te, blijkt te houden. Maar het is wel een soort ja, beweging waarin hij probeert volgens mij in het nu... deze tuin te, te, te verzorgen. En, en ja, een soort eh, blik daarmee ook op wat er om hem heen gaande is... maar ook, ook wat, hij eigenlijk in het verleden heeft gedaan... waarvan hij de, dan de oppervlakkigheid zien of de pose de, erin. Goed, je gaat het zelf zingen, eh, eh, maar met gitaarbegeleiding van de hele nacht bij ons vertoevende Lucky Fons de derde. Je loopt nu naar de microfoon. Het is je eigen vertaling. Jullie hebben het net één keer tijdens het stukje Blind Willie McTell gerepeteerd. All Along the Watchtower, Lucky Fons derde Ad Verbrugge. Er moet toch wel een uitweg zijn, sprak de grapjas tot de dier. Er is te veel verwarring en verlichting vind ik niet. De zakkenman hij drinkt mijn wijn, de boer graaft in mijn grond standaard die tot de waarde komt. Hey, kom op, maak je niet druk, sprak de dief toen zacht. Onder ons zijn er zoveel die het leven zien als een grap. Maar jij en ik, we hebben dat gehad en dit is niet ons lot. Dus laten we waarachtig zijn, de tijd is nog maar kort. Rondom de uitkijktoren zagen de prinsen toe. De vrouwen kwamen en gingen en de dienaren Daar Daarbuiten in de verte wilde kat met zijn gegrom. Twee ruiters kwamen nader, het huilen van de wind begon. Mm, Rondom de uitkijktoren zagen de prinsen toe. De vrouwen kwamen en gingen op die naren barvoets. En daarbuiten de verte een wilde kat met zijn gegrom. Twee ruiters kwamen nader, het huilen van de wereld. Ja, u hoort mij alleen klappen hier, maar eigenlijk eh, moet u mijn eh, geklap duizendvoudig versterken. Prachtig gedaan door uh, Ad Verbrugge samen met Lucky Fons de derde. Vertaling van uh, Ad zelf. Ja. Goed gezongen, jongen. Ja, ik heb wel vaker gedaan, maar, maar Lucky Fons zei van, iets zelf zingen? Ik had er niet op gerekend, maar ja, de Dylan zing ik graag. Dus leuk, vond het leuk om te doen. Ik ook, mooi, mooi. Oké, hey, dank je. En eh, eh, eh, een beetje, een beetje, een beetje T.S. Elliot toch ook achter? ik, ja, zeker. ik dacht dat zinnetje wat je... Ik, de, de, vrouwen kwamen en gingen. zelfs letterlijk ja. volgens mij. Ja, ja dat is... In Folk Waters of zo? Is het all the way, in the room women... Come and go. Eh, ja, ja, het is eh, zo'n zinnetje. Nee, nee, nee, nee, nee, precies. Eh, het, het, is wel, het, ik, ik, dat, die, die, die, dat onheil is wel een, een, een, een thema in alle songs die jij, jij kiest. Dat heeft misschien ook wel iets te maken met... daar gaan we nu niet <laughs> helemaal... Dat is, het kan niet tijd van onbehagen je boek te maken. Dat, dat is iets, die, die sfeer van onbepaalde dreiging... of het nou letterlijk is van verschrikkelijke dingen... de rampen die erin in de wereld gebeuren of in de, in de next world, maakt niet uit. Dat is iets wat jou aanspreekt hè, op een of andere manier. Ja. Ja, dat valt niet, eh, valt niet te ontkennen. Dat is, eh, dat is in ieder geval iets wat ik bij Dylan ook eh, zeer herkend heb. En wat ik denk ik zelf op een bepaalde manier van jongs af aan ook, ook voel. En dat, ja, daar kun je verder niets aan, <laughs> aan doen. Je kunt er uitingen aan geven waarom dat dan in zit. Of dat proberen te articuleren. Of en dat, dat, ja, dat doet ieder op zijn manier. En, en voor mij is, is de filosofie eigenlijk een poging om dat ja, dat levensgevoel ergens eh, onder, onder woorden te brengen. Ehm, en Dylan eh, ja, heeft daar natuurlijk zijn kunst voor. Ehm, eh, overigens hou ik ook van, van hele andere dingen. De, de jolige dingen van Dylan. Maar goed... Ehm, Als je dan moet kiezen, want bij je oorspronkelijke lijstje wat ik kreeg... stond volgens mij nog I'm Only Bleeding. Maar dat is is alright. maar wat natuurlijk ook weer zo'n echt ook een, af, een van mijn absolute favoriete dinnernummers. Daar van hemzelf ook. Dat speelt hij nog steeds. Eh, altijd. En dat is e-, e-, echt zo'n hoogtepunt van geïnspireerd... Eh, met die riff die hij van eh, Wake Up Little Susie... Van, de, van de Everly Brothers heeft, zal ik maar zeggen. Maar dat is zo, als diatribe is dat onvoorstelbaar. Ja, dat, maar ook, in, ook die eenvoud. Hè? Dus, eh, tegelijkertijd het enorme gejaagde wat, wat, in, wat in die song zit. En, dat, eh, ja. en, en, en, die en, en ook een van de eerste songs waarin hij echt heel bewust volgens mij... een soort eh, profetische stem inzet, zal ik maar zeggen. Waarin, waarin de ik die er spreekt... niet meer alleen maar een, een, een ik-figuurtje is... Maar ook, ook een, een soort, een soort, eh, ja, een soort profetische stem. Een soort, een soort, eh, uit, uit, ook weer uit een, uit een point of view van, van buiten deze wereld is bij. Ja, nou ja, die, in die zin raakt hij natuurlijk ook heel duidelijk aan die Joodse, Joodse traditie. Eh, je merkt ook heel vaak dat hij beelden gebruikt uit, uit, uit de Bijbel. Naast natuurlijk ook allerlei andere bronnen, want hij, hij kent van alles en nog wat. Maar het unieke bij hem is dat hij het, het, komt binnen. En dat is net als bij Woody Guthrie. Het komt binnen en hij eh, weet het op een heel eigen manier in te zetten. En dat, eh, ja, dat blijft eigenlijk tot het einde van zijn leven. Blijft dat, eh, of ja, hij leeft gelukkig nog. Maar tot op de dag van vandaag zie je dat. Ja, ik, ik denk dat ik wat ik wilde zeggen, denk ik, een beetje onhandig deed. Is dat je het gevoel krijgt dat al die dingen waar hij tegen keer gaat... of nou consumentisme of hypocrisie of al dat soort dingen is dat niet, dat niet zijn eigenlijke doel is, maar zijn eigenlijke doel is... zal ik maar zeggen, dat ons een vals beeld van de werkelijkheid wordt voorgeschoten. Ja, dan komen we dus bij het hard rain. Uh, ja, Daar gaan ja, absoluut. Het is een, eh, dus wat dat betreft probeert hij ook dat soort beelden eigenlijk te, te doorbreken of open te breken. En ja, in hun, ja, in hun naaktheid eigenlijk te laten voelen. En dat is ja, dat is ook iets waar ik, eh, waar ik hem in ieder geval zeer dankbaar voor ben. Want hij zet me regelmatig nog eh, aan, aan het denken. Dat zijn gewoon een paar frasen waar je, waar, je mee, waar je mee verder kunt. En dat is denk ik ook eh, ja, waarom hij uiteindelijk, beginnend in de, of begon in de jaren zestig... Ja, tot, tot, tot, op, op, tot vandaag de dag gewoon zo enorm invloedrijk blijft. Goed, Ad, helaas, eh, eh, die uren die zijn echt veel te kort over Dylan. Zoals je eindeloos over kunt lezen, kan je ook en naar hem luisteren, ook over hem praten. Eh, ik wil toch nog graag toekomen aan een, althans een deel van het laatste nummer. wat je wil laten horen. En dat is It's Not Dark Yet van Time Out of Mind. Ja, ja een nummer ook weer... ja, het was eigenlijk de plaat waarmee die weer terugkwam. Hè? Dus, dus het was natuurlijk, dat zie je vaker in, in carrière. Maar het wonderlijk is wel... Dat, eh, ja, 1997. Dat toen plotseling bij zo'n eh, toch bij zo'n groot publiek Dylan weer helemaal eh, in was. En ook bij mensen die hem zeg maar, tijdens zijn, zijn christelijke of expliciet christelijke periode... toen hij born again was, echt hadden afgezworen of hij toen had afgedaan... dat hij op, op, ja, op dat moment eigenlijk weer ja, weer, weer eh, helemaal terug is. En eh, gek genoeg de, de, de babyboomers eh, confronteert met het ouder worden... weer op zo'n oorspronkelijke, ja, naakte manier... die, ja, die onmiskenbaar een eeuwigheidswaarde heeft. Goed, straks na het nieuws Thomas vermocht. Heel erg hartelijk dank. ja, graag gedaan. Ad Verbrugge voor je bijdrage vannacht aan Bobfest. It's not dark yet. my sense of humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain. She wrote me a letter, and she wrote it so kind. She put down just don't see why I should even care. It's not dark yet, but it's getting there. And I've been to London, and I've been to Gaines. the river and I got to the sea. I've been down